Mark Visser met het NOS Journaal. Een demonstratie in de Haagse toerist. Hij overleed gisteren in een ziekenhuis na zijn arrestatie een dag eerder. De stemming sloeg om toen de politie niet met de menigte buiten in gesprek wilde gaan. Er worden stenen, vuurwerk en andere spullen naar de agenten en het politiebureau gegooid. En ook is een bouwketen in brand gestoken. De ME heeft onder meer een waterkanon ingezet. De Haagse burgemeester Van Aartsen zegt dat hij de boosheid en frustratie begrijpt... maar keurt het geweld af. Volgens Omroep West wil de burgemeester verder onderzoek afwachten voor die conclusies trekt. Jemenitische rebellen hebben een skutraket afgevuurd op Saoedi-Arabië. Volgens een persbureau in Jemen was de aanval gericht op een Saoedische raketbasis in de provincie Riyadh. Het zou de tweede raketaanval vanuit Jemen op Saoedi-Arabië zijn sinds het begin van de Saoedische luchtaanvallen op Jemen. Eerder vandaag vielen er tientallen gewonden toen een autobom explodeerde bij een militair ziekenhuis in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Volgens een woordvoerder van de rebellen was de aanslag gericht tegen leiders van de Houthis. Bij de burgeroorlog in Jemen zijn volgens de VN tot nu toe zo'n 5000 mensen om het leven gekomen. Michael van Praag zal zich niet opnieuw kandidaat stellen voor het FIFA-voorzitterschap. In NOS Langs de Lijn zei hij dat hij de belangrijkste positie in de voetballerij aan anderen overlaat. Van Praag werd gisteren tijdens een vergadering van de Europese voetbalbond UEFA benoemd tot vicevoorzitter. Van Praag is al sinds 2009 bestuurslid bij de Europese voetbalbond. Het weer, heldere nacht, het koelt af naar een graad of 13. Overdag volop zon en het wordt dan 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.